Gaddafi hield een telefonische toespraak van ongeveer een half uur op de staatstelevisie. Hij riep ouders op hun kinderen in toom te houden. De jongeren krijgen de drugs volgens Gaddafi s'nachts van aanhangers van Al-Qaeda-leider Bin Laden. In verschillende steden in Libië wordt nog altijd gevochten. Daarbij zijn mogelijk meer dan 100 mensen om het leven gekomen. In de tweede stad Benghazi zouden betogers belangrijke oliebedrijven in handen hebben. Op het vliegveld in Tripoli staat sinds vanmorgen een toestel van Defensie om Nederlanders te evacueren. Ook een Nederlands fregat is aangekomen voor de kust van Libië. Wikileaks-oprichter Julian Assange gaat in beroep tegen het besluit om hem uit te leveren aan Zweden. Volgens een rechter in Londen zijn er geen bezwaren tegen de uitlevering. Assange wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting van twee vrouwen in Zweden. Hij heeft die beschuldigingen steeds tegengesproken. Zijn advocaten zijn bang dat Zweden hem uitlevert aan de Verenigde Staten, waar hij mogelijk wordt berecht voor het lekken van ambtsgeheimen. Staatssecretaris Bleker heeft excuses aangeboden aan PVV-leider Wilders. Gisteren zei Bleker dat hij niks van de PVV moet hebben. Ook zei hij dat hij walgde van het hoofddoekjesgedoe. Vanmorgen heeft hij Wilders laten weten dat hij te algemeen over de PVV heeft gepraat... en dat hij het alleen over standpunten had moeten hebben. In Texas is een Saoediër van 20 opgepakt omdat hij een terreuraanslag zou hebben willen plegen. Op lijsten met mogelijke doelen stonden het huis van oud-president Bush, een nachtclub en nucleaire installaties. Volgens de aanklacht wilde hij een chemische bom maken. De Saoediër kwam in 2008 met een studentenvisum de VS.